what you wanna. Ain't nothing slow down. Put the weekend. down. the David Getter playlist. I need a drink when she pour out. Ain't gonna tell me to slow down. wegen in Groningen blijft nog zeker tot in de ochtend dicht vanwege de sneeuw. Het gaat om de N33 en de N46. Als de zon op is, gaat de provincie kijken of de wegen weer open kunnen. Vanwege de kou stelt Rijkswaterstaat vanaf vanavond het koude protocol in. Automobilisten wordt dan aangeraden om een warme jas of deken mee te nemen. Komend weekend kan de gevoelstemperatuur dalen tot min 20. Terwijl het in Nederland ijskoud is, gebeurt in Australië het tegenovergestelde. Daar worden temperaturen van meer dan 40 graden gemeten en worden delen van het land al dagen geteisterd door natuurbranden. De premier van de staat Victoria heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Door de branden zitten ook tienduizenden huishoudens zonder stroom. Bij een winkelcentrum in het Zuid-Hollandse Nooddorp zijn 19 jongeren aangehouden omdat ze met ijsballen gooiden, meldt Omroep West. Auto's, voorbijgangers en winkels werden bekogeld. Volgens de politie was het geen sneeuwpret meer te noemen, maar serieuze overlast. Sommige jongeren hadden boksbeugels en bivakmutsen bij zich. Anderen hadden al een gebiedsverbod voor het winkelcentrum. En de eerste dag van de EK-afstanden in het Poolse Tomasov Mazowiecki... heeft drie Nederlandse medailles opgeleverd. Tim Prins reed naar het zilver op de 1000 meter... net als de mannen van de ploegenachtervolging... die met de gelegenheid reden. Bij de vrouwen was er brons voor Sanne het Hof op de 3000 meter. Veel Nederlandse toppers zijn er niet bij in Polen. Zij willen trainen voor de Olympische Spelen. In het noorden van het land sneeuwt het nog en daar geldt dus code oranje. De minima liggen tussen de 0 en min 5 graden. Overdag ligt de vorst en het blijft op de meeste plekken droog. En dit was het nieuws op 538. Welcome to Tomorrowland World Radio. This is Amelie Lenz. I'm Sebastian from the Swedish House Mafia. Hey guys, what's up? Armin van Buren here. Join us for one hour filled with the magical sound of Tomorrowland. Let me see those hands up, Tomorrowland. What's up? What's up? My name is Hardwell. This is James Hype. Hi everybody, I'm Joel Corey. Let me hear you scream! One World Radio, the sound of Tomorrowland. Dennis Ruijer meldt zich, nieuwe editie 538 Tomorrowland One World Radio. Jonas Blue in de line-up deze nacht, Vintage Culture. En nu Jonas Blue, Edge of Desire, naar Oscar Matt K. Dit is I Think I'm Addicted, 538. Radio. minute. door onze Flying Dutchman Frankie Rizardo op Radio 538. De vrijdagnacht. Standje maximaal, pure ruzie. Keep it going, Tomorrowland One World Radio. Vintage Culture. Hij vertelt hoe hij zijn shows voorbereidt. I like to go to the parties and see what the DJs are playing, what tracks are working, and I come to my house and okay, this is working, let's try to do something near that. En je hoort Vintage Culture nu, Last, remix door Gaps in Vintage Culture, live at the Crystal Garden, Tomorrowland 2025. baby, beg for a price. Oh my baby, trip away, couldn't wait the love I got for the girl. Caitlin Aragon. Bij die naam moet ik wel denken aan Lord of the Rings trouwens. Je hoorde Iron, One Ring to Rule Them All. Het is de ring van de dance, Tomorrowland One World Radio... met de tune of the week van Last Frequencies. Listen to me now. om tickets te boeken naar Jamaica. Ik zie het aan je. Dennis Ruijer, Tomorrowland, One World Radio, Hugo Soto en Jamaican. Bam, bam, Panterli, bam, bam. Lekker man, wat een ritme dit. In the grooves. Daarvoor Tune of the Week, Lost Frequencies, Shell, Radio Cargo en Listen to Me Now. En nu op Tomorrowland, One World Radio op Radio 538. Deze John Summit. Dit is Shiver op 538. Subwoofer in de 538 Tomorrowland studio. Altijd op standje plus 9. En dan klinkt deze ook gewoon lekkerder hoor. Door de John Summit Shiver op Radio 58. En nu Get Tones Tonight, Teddy Swims. Gone, gone, gone. Radio 58. Alle meters vol in het rood met deze Bluetooth. Je hoorde Place You Wanna Go. meteen Sonny Bordera, D.O.D. Poppy Bascom. Ook krijg je Enema nog met EJ, Out Of My Body... en de Flashback of the Week. Naar deze Martin Garrix. Starlight versus Waiting for Love. The mashup live op de stage 2025. obstacle that can't be defeated. For every tyrant, a tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday omgaat met het vuurwerkverbod komend jaar. Want hij heeft de grootste show op Koningsdag altijd vanaf zijn dakterras. Starlight versus Waiting for Love op 58. Tomorrowland One World Radio. Met nu Sonny Padera, D.O.D. Poppy Bascom. Think about us. Out of My Body. Nou, dan heb je echt te veel aan de psilocybine gezeten dit weekend. Radio 538, Tomorrowland, One World Radio, The Flashback of the Week. Swedish House Mafia, Leave the World Behind. 538 Tomorrowland One World Radio The Way I Are. En nu Chesto, Force. Dit is Bring Me To Life. naar zijn roots, zou je kunnen zeggen. Thijs Verwest, Koning Thijs, zoals we hem ook wel noemen. Chester Force, Bring Me To Life. Ik ben Dennis Ruijer, dit is Tomorrowland One World Radio. Met deze grote hit van The Verve, Bittersweet Symphony, de ID remix. Gedraaid door een van mijn helden Kuls op eh, de Freedom Stage een paar jaar geleden op Tomorrowland. Nu op 538. when you touch